in een crisis terecht. Het weer, veel bewolking en vanuit het zuiden periode met regen. Het wordt 3 graden in het noordoosten en 6 in Zeeland en Limburg. Ook morgen bewolkt en regenachtig. Het wordt dan 4 tot 8 graden.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 Er komt nog steeds rook vrij. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie van de burgemeesters van Moerdijk, Dordrecht en Breda. Een deel van het chemiepakgebouw staat nog overeind en de brandweer is bezig het gebouw veilig te stellen. Uit metingen is gebleken dat er geen schadelijke concentraties giftige stoffen zijn vrijgekomen. Wel worden mensen opgeroepen om contact te vermijden met neergeslagen roet op bijvoorbeeld speeltoestellen en groenten uit eigen tuin. In de provincies Groningen, Drenthe en Friesland zijn vannacht door de gladheid tientallen ongelukken gebeurd. In Drenthe botsten op de A28 bij Hooghalen vijf auto's op elkaar. Daarbij vielen geen gewonden. Ook in Duitsland zijn wegen glad. Aanvankelijk alleen in het noorden, in de deelstaat Sleeswijk-Holstein... waar op sommige wegen een ijslaag lag van 2 centimeter dik. Sommige scholen zijn vandaag dicht en ook het openbaar vervoer rijdt in een aantal steden niet. Later trok de IJssel naar het zuiden van Duitsland en daardoor is het glad in Beieren. In Frankrijk is ophef ontstaan over een spionagezaak bij autobouwer Renault. Gisteren maakte Renault bekend dat het drie topmanagers heeft geschorst... omdat ze mogelijk bedrijfsgeheimen hebben gelekt. Het gaat om informatie over de ontwikkeling van een elektrische auto. Het is niet bekendgemaakt welke landen of autofabrikanten bij de spionage betrokken zouden zijn. Oxfam Novib zegt dat er nog steeds weinig terecht komt van noodhulp aan Haiti. Een jaar na de verwoestende aardbeving is het herstel tot stilstand gekomen. Volgens de hulporganisatie is de regering besluiteloos en trekken donoren.